Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de grootste drugscriminelen van ons land moet 17 jaar de cel in. Volgens de rechtbank stond Piet S. aan het hoofd van een criminele organisatie die wereldwijd opereerde. Mijn collega Remco Andringa vertelt dat het dan ook een heel grote rechtszaak was. Er stonden nog, eh, naast Piet S. nog 25 eh, verdachten terecht... plus een aantal bedrijven die als eh, dekmantels fungeerden voor, voor, voor het witwassen van drugsgeld Echt een gigantisch onderzoek geweest. Eh, vier jaar lang heeft dat gelopen en eh, dat heeft geresulteerd eh, in een dossier van 80.000 pagina's. Onder de verdachten waren ook een aantal familieleden van Piet S., waaronder een zoon. Die kreeg ook een langere gevangenisstraf. Piet S. zelf beweerde dat hij zijn centjes eerlijk had verdiend... met handel in antiek en horloges. Maar daar gelooft de rechtbank dus helemaal niks van. Rusland krijgt geen geld meer van het Internationale Olympische Comité... omdat het land sportorganisaties uit vier geannexeerde gebieden in Oekraïne lid heeft gemaakt van de Russische club. Het is nog niet bekend of deze overtreding gevolgen heeft voor de Russische atleten die onder neutrale vlag mee mogen doen aan de zomerspelen van Parijs volgend jaar. Dat wordt later besloten. Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht gaan experimenteren met een digitale meldplicht voor rellende voetbalsupporters. Op deze manier kunnen de gemeenten controleren of zij zich houden aan het gebiedsverbod. De railschoppers krijgen een kastje en als iemand toch in de buurt komt van waar hij niet mag komen, dan wordt dat geregistreerd. De proef start klein, waarschijnlijk in november. En met je tong je neus aanraken is al iets wat niet iedereen kan. Maar de Amerikaanse TikToker Giovanni Carter, ja, die gaat wel heel ver, letterlijk. Hij heeft het wereldrecord gurning op zijn naam gezet. En dat is door je onderlip 1 minuut en 2 seconden over zijn neus te trekken. En dat is heel knap, want als je dit kunstje doet, moet je je adem inhouden... en raken veel spieren in je gezicht snel uitgeput. Dan nog het weer. Nu nog nat, maar vanavond en vannacht droogt het op veel plekken op. Morgenochtend opnieuw regen en het gaat morgen ook wat harder waaien. Echt koud is het niet, 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files worden korter. Er is alleen wel weer een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is een half uur vanaf Hoofddorp. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Durgerdam een kwartier vertraging door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En op de ring Zuid de A10 tussen Slotermeer en Knapend Amstel ook nog ongeveer een kwartier vertraging.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 Dat doe je er dus twee in één week. Ehm, de afgelopen maandag hadden we Flora in de studio. En die heeft haar EP Utterly Mistaken afgelopen dinsdag in Grounds gepresenteerd. Voor een, denk ik, wel een vol, volle bak. Volle zaal, denk ik zo. En wij dachten van ja, als dat er toch een dag later is dat zij die EP released... waarom niet eh, op die speciale maandag haar vragen om een deel van die EP al te laten horen? Nou, dat heeft ze ook gedaan. Ehm, wil je dat een beetje nakijken, dan moet je even naar de website van uh, Alternative FM gaan. En dan is het uh, En dan moet je de uitzending van afgelopen maandag. Ik geloof bij uitzendingen moet je kijken. En dan vind je hem. En daar staat ook een hele samenvatting erop. Maar goed... Dit is ook een reguliere uitzending. En dat is gewoon de vaste uitzending. Alleen we hebben vandaag geen live muziek. Want dat vonden we een beetje te veel van het goede. Volgende week wel weer. Maar daar kom ik zo op. Dus dat eh, is eh, dan volgende week weer. En dat weer vertrouwd op de donderdag. Von V die mocht het eh, bal van deze donderdag openen. Bal dat is eigenlijk een beetje een foute woordgrap. Maar ik moet er een beetje opletten dat, eh, dat het me geen bal uitmaakt. Want anders dan krijg ik wel heel erg veel boze brieven, denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, ehm, eh, dat eh, is Von V met Openly Remember. Ik weet niet of ze ehm, bezig zijn met nieuw materiaal. Maar ik ga ervan uit dat ze niet stilzitten. Ik heb begrepen dat ze bezig zijn met een nieuwe drummer. Dus ehm, helemaal actief zijn ze op dit moment ook niet helemaal. Maar goed, wat nog niet is, kan nog altijd komen. Ik zei al, er is weer het nodige live eh, te beleven de komende tijd. En één ervan is deze Mish. Die samen met Blanco op 26 oktober, dat is twee weken na nu. Want dat eh, is de laatste donderdag van de maand. En dan is het weer een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Mish, oftewel Michel Tuip, samen met Blanco. Give what you got to give. the sun goes down Took a lover to my place And then she locked me out Oh, I'm a star, but I'm homeless I'm a godforsaken saint I've things I should regret, no regrets. Serious. No regrets. liedjes maken, dat konden ze wel. En de uitvoering zeker ook. De dame die je hoort, die heeft haar zangcarrière min of meer aan de willen gegangen. En dat is Lisa Brammer geweest. Zij was ooit de frontvrouw van Dakota. Later is dat uh, eh, eh, Loop geworden. En dit was een van de nummers die ze hebben uitgebracht. Ik dacht ergens in 2018, 17, 18 zo'n beetje die kant uit. Uh, lief Leaf Clover Blanco hoorde je daarvoor met eh, Give What You Got To Give. Eh, zij komen 26 oktober. Een week ervoor komt deze manier En hij heeft afgelopen vrijdag zijn album In Our Time gepresenteerd in de Piers van Dam. Ik heb het over en Bond en My Old Man. het meisje uit Noorwegen, de valse nostalgie, beheerst zijn leven. Hij wil zo graag een poet zijn, maar krijgt het niet geschreven. Beloofde ooit gebleven. liefde te geven. dan zou je zien: het is valse nostalgie. Barnsteen. En achter Barnsteen schuilt Amber Kammerga. Ze, eh, ze schijnt hier ook in de buurt te wonen op de grens tussen Haarlem en Heemstede. Dus dat, dat gaat eh, een, eh, bijna een thuiswedstrijd. We zijn bezig om er ook hier naar de studio te krijgen. Maar er zijn er nog meer. Meer gegadigden. En vooral in november en december wordt het sowieso druk. Want in het eh, lijstje van allerlei optredens, bijvoorbeeld het verbond in november, dus 2 november. Dan ergens ehm, tussen 9 eh, en 23 november eh, komt Joyce Martens. Een bekende eh, voor ZFM Zandvoort, want zij heeft al eens eerder gespeeld bij collega Fred Heij. Maar eh, ze is alternatief genoeg om ook hier eh, te komen. Dus eh, wat dat gaat, zal het erop uitdraaien dat het of de 16e of de 23e november gaat worden. En dan is er ook nog sprake van de, de mm, Dusty Street. Dat is concreet, maar die gaan we straks vertellen. die komt ook. Dus, en Dusty Street is wel eens eerder geweest, wel twee keer. En die komt dus gewoon nu voor de derde keer. Maar we gaan naar bekenden die ook hier geweest zijn. Want trouwens, Barnsteen is niet alleen hier geweest, maar ook bij de collega's van RPL Woerden, bij collega Maarten van Duin. Die tussen 2 en 4 op de zaterdagmiddag het eh, nee, tussen 4 en 6, ja, Even goed opletten. Tussen 4 en 6 het programma Podium 1071 doet. En daar zat deze Barnsteen in. Maar ook deze mensen van Tuskhead. Alleen, ik heb wel de nieuwe single. Eh, mag ik eh, draaien vandaag van Patrick. Hier is Breaking the Man. Die komt morgen uit. down. I know you don't like the sound of these lies coming out of my mouth. But you know the truth even without me making a sound. Why you keep asking me what it's all about? wanna make me angry, should I scream and shout? You know that I'm hurting, I'm not alright. The pills, they should fix me, but I'm losing the fight from myself. I need help. How can you love me when I myself. I'm breaking the man that's hidden in the shell every time. No, I'm not alright after all. not to blame, but how can I believe that there's a God who cares for us all? He must have cursed me. You say that I don't have to face this challenge alone. But I'll push you away, cause I'm losing control. But I'm losing the fight from myself I need help How can you love me when I hate myself? I'm breaking the man that's hidden in this shell every time No, I'm not all should fix me, but I'm losing the fight from myself. I need help. How can you love me when I hate myself? I'm breaking the man that's hidden in this shell every time. No, I'm not alright after all. zijn geweest hier in deze studio. En dat is ook alweer acht jaar geleden. Eh, deze Jeruzalem met Lay It Down. Waarom? Omdat ik iets eh, tegenkom <laughs> op het moment dat ik dit nummer speel. Eh, ja, is dat ook op Instagram uh, posten iets over de verjaardag van haar zus. En ik denk, ach, laat ik ook eens een keer Lay It Down nog eens een keer eh, voorbij eh, komen in deze Alternative FM. Daarvoor hoorde je Tuskhead eh, met een nieuwe single Breaking the Man. deze meneer is ook bij ons geweest, nog niet eens zo gek lang geleden. Ik geloof in de maand september is hij geweest. En toen uh, speelde hij dit nummer. En het is ook onze eigen opname, jazeker. Uh, het nummer is ook meteen zijn laatst verschenen single. Of de meest recente single. Want anders denkt iedereen, hij houdt ermee op. Nee, het is de meest recente single van hem. Bernard Hering en Colorado. call you in the mornings or in the evenings after work. You don't have to feel lonely, I promise, if spring arrives early. Drive down until you reach, till you ride. Till the first rays of light will melt down the snow on the wintry roads. Come and see me in Colorado where the mountains meet the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado. Sure you'll find work down here, though I saved enough to see it through the years. I work overtimes on Thursdays, so on the weekends after night, we can catch a movie, I promise. Baby, don't you worry. We're ranching until we find someplace nice. Till the first autumn sky will sparkle your eyes with its evening light. Come and see me in Colorado where the mountains kiss the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado. Lay your doubts and fears aside. We'll start a new life together, leaving all days behind. Come and see me Colorado. Come and see me. Come and see me. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado Come and see me in Colorado Come and see het eh, platform 3 voor 12 Noord-Holland eh, staat een heel uitgebreid eh, verhaal in de beste releases van de afgelopen maand, van de maand september. Dit van niemand minder dan Marble Waves, want die hadden we afgelopen maandag bij monden van Merel van het Hoofd in de uitzending over de, dit album Endless Drifting. Ehm, je moet het maar even nakijken wat betreft het verhaal bij 3 voor 12 Noord-Holland. Daar staat hij in genoemd. Colorado hoorde je daarvoor van eh, niemand minder dan Bernard Hering. Want hij hadden we ook op bezoek. En dat is afgelopen maand, halverwege september, is hij bij ons in de studio geweest. Deze man nog niet, maar we kennen hem wel van de Rob Agda woord. Morgen komt zijn nieuwe single uit en hij is bezig met een EP... die op 1 december gaat eh, verschijnen. Oliver Aaron en Invisible Man. a You are good in the kitchen and greatest friend. You are talented and arty. You know how to party. Got lots of skills. Yeah. You're pretty funny. Know how to deep dive on it. So why are you sleeping alone? Baby living single, moet ik eigenlijk zeggen van deze Fleur Lyon. In het echt heet ze Fleur de Leeuwen. En ze komt, of ze woont in Amstelveen. En dan ben je een volbloed Noord-Holland ingezeten. En dan mag je je dus meetellen als het gaat om de releases in Noord-Holland. Dus dat eh, is dan ook gebeurd. Uh, datzelfde geldt ook uh, voor Oliver Render. is ook het een en ander aandacht aan besteed door de vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland... ben ik eh, zelf ook nog een uh, grote met metoot bij, eh, bij dat platform. Dus dan <laughs> zit je wat dicht bij het vuur. Ehm, we gaan gewoon verder met de muziek. Want afgelopen week was het National Coming Out Day. Als ik alweer de reacties op een bericht zie over een regenboogvlag... die opgehangen wordt bij de SP Zandvoort... en ik zie daar alweer beschamende reacties eronder staan... op de Facebookpagina van ZFM Zandvoort. Daar schaam ik me er eigenlijk diep voor. Want ik denk, ja, eh, waar zit je verstand? Het zijn ook mensen. En die mensen, die hebben al, mm, ja... Ik kom er bijna haast niet uit, maar ik vind dat die mensen eh, zichzelf mogen zijn en willen zijn wie ze kunnen zijn. Dus eh, dat statement maak ik dan nu meteen. En deze man heeft het er zeker over. Paul Morris, Disgustingly in Love, want daar is de aanleiding voor geweest. Did you know you're all I wanna talk about? Mm -hmm. Mm -hmm. Getting close, I just wanna be around, yeah. Mm -hmm. Maybe it's crazy, but I, I got you running. Cause we're disgustingly in love I just wanna be with you and I can't get enough So disgustingly in love Like I'm addicted and you are my drug Blah. Missing you the second I leave the door mm. Mm. So I'm calling It's crazy, but I I've got you running and running in my mind Can't tame these butterflies And kinda like it to call you mine Cause we're disgustingly in love I just wanna be with you and I can't get enough So disgustingly about Paul Morris. En Disgustingly in Love komt van de EP die morgen gaat eh, verschijnen. It Gets Better. En om het woord nog enige kracht bij te zetten, deze... hoor. Dus ja, zo werkt dat. Met die punkplaten, dat, eh, dat, <laughs> dat is echt eh, eh, gewoon met, met ja, weinig woorden en heel veel daden. Nou, ik ga er nog één stevig nummer tegenaan gooien tot aan het nieuws van 8 uur. En dat is deze. En achter die man schuilt Martin nog wat. Hij is van The Sign of Leon, maar dit is een side-project van hem.